10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de binnenstad van Groningen hebben ongeveer 60 ruilschoppers agenten belaagd met stenen en flessen. En daarbij is één agent gewond geraakt. Volgens de politie waren er op verschillende plekken in het centrum vechtpartijen ontstaan. Wat de aanleiding daarvoor was is onbekend. De politie heeft twee mensen aangehouden. Prins Harry en zijn vrouw Meghan geven hun koninklijke titels op... en stoppen met het werken voor het Britse Koningshuis. Buckingham Palace zegt in een verklaring dat het paar geen publiek geld meer zal ontvangen... en dat ze de 2,8 miljoen euro aan belastinggeld terugbetalen... die de verbouwing van hun woning kostte. Harry en Meghan kondigden twee weken geleden onverwacht aan... dat ze een minder vooraanstaande positie wilden... binnen de eh, Britse koninklijke familie. Ze willen hun tijd verdelen tussen Canada en Groot-Brittannië... en zelf in hun onderhoud gaan voorzien. In Libanon zijn tientallen demonstranten gewond geraakt bij botsingen met ordentroepen. Tijdens een mars in de hoofdstad Beirut tegen de heersende elite, waar duizenden mensen aan meededen, braken rellen uit. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Ordentroepen zetten traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven. Volgens het Rode Kruis moesten 30 mensen zich in het ziekenhuis laten behandelen. 45 andere gewonden konden ter plekke worden geholpen. In Leeuwarden ligt een kleuter in het ziekenhuis met symptomen van hersenvliesontsteking. Volgens de GGD in Leeuwarden is het een incidenteel geval en is de kans op besmetting erg klein. Hoe het kind in Leeuwarden ziek is geworden is niet bekend. Feyenoord heeft Heerenveen in eigen huis verslagen met 3-1. Voor de Rotterdammers scoorden Sinisterra en Jurgensen. Veerman maakt een doelpunt voor Heerenveen. Feyenoord staat nu op de vierde plaats in de eredivisie. Heerenveen blijft achtste. Het weer, de buien houden aan, maar tussendoor klaart het vaker op. En de minimumtemperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen eerst in het zuiden nog een bui, maar in de middag vrijwel droog met zonnige perioden. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland...